De NS had reizigers beter moeten informeren en spoorbeheerder ProRail had zich beter moeten voorbereiden, vindt Rover. ProRail zegt dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. De NS geeft ook voor vandaag een negatief reisadvies. Er zullen minder treinen rijden en de treinen die rijden stoppen op alle stations. Volgens de NS zijn de problemen mede het gevolg van het feit dat Nederland het drugsbereden spoorwegnet van Europa heeft. Eén bevroren wissel treft in Nederland bijvoorbeeld veel meer treinen dan in Scandinavië. Vulkanologen houden er rekening mee dat de Mayon op de Filipijnen binnen enkele dagen zal uitbarsten. Zeker drie dorpen zijn al bedekt onder een dikke laag as. Tienduizenden inwoners rond de Mayon zijn geëvacueerd. 1300 gezinnen weigeren weg te gaan omdat ze hun boerderij en hun vee niet onbeheerd willen achterlaten. De Mayon is een van de meest actieve vulkanen van Azië. De Russische autoriteiten sluiten voor oud jaar 2700 nachtclubs. In totaal werden er zo'n 15.000 gecontroleerd. 2700 panden voldeden niet aan de veiligheidseisen. Die moeten voorlopig vijf dagen dicht. De rechter bepaalt of ze definitief gesloten blijven. De maatregel is een gevolg van de brand in een nachtclub in Perm... waar 145 mensen omkwamen. Hulporganisaties zeggen dat er veel te weinig is gedaan om een einde te maken aan de blokkade van de Gazastrook. In een gezamenlijk rapport uiten ze kritiek op Israël, maar ook op de internationale gemeenschap. Er zou veel te weinig druk zijn uitgeoefend op Israël om de blokkade van de kustenclave op te heffen. In de Gazastrook is vooral tekort aan bouwmaterialen. Een Britse drugsmokkelaar zal in China volgende week worden geëxecuteerd. Premier Brown had de Chinese autoriteiten gevraagd om het leven van de man te sparen. De man zou labiel zijn en heroïne hebben gesmokkeld...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 Dit heb fini le jour de chance. Hier op alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Oh. gesprek. En misschien zie ik je ooit nog in de staf, de romance, d'aujourd'hui, de C'est une romance.